Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij een bevrijdingsactie van het Nederlandse marinefregat Tromp zijn twee Somalische piraten omgekomen. 16 andere piraten worden vastgehouden. De Tromp kwam zaterdagochtend voor de Somalische kust in actie om een Iraans visserschip te bevrijden. Dat was gekaapt door Somalische piraten. Volgens het ministerie van Defensie openden de piraten het vuur op de Tromp en werd er teruggeschoten. Aan Nederlandse kant vielen geen gewonden. Het gekaapte Iraanse schip werd door marinemensen bevrijd. Een Turks schip heeft zo'n 350 gewonde Libische opstandelingen opgehaald uit Misrata en Benghazi. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die de opstandelingen in handen hebben. En Benghazi in het oosten van Libië is de basis van de opstandelingen. Doktoren die aan boord van het schip zijn zeggen dat veel van de 350 opstandelingen zeer ernstig gewond zijn. De opstandelingen vertellen dat de situatie in Misrata slecht is. Grote delen van de stad zitten zonder water, elektriciteit en medicijnen. Het Turkse schip was oorspronkelijk een veerpont voor auto's. Werd begeleid door 10 F-16's en twee marinefregatten. Het schip brengt de gewonden naar Turkije waar ze verder zullen worden behandeld. In Jemen zijn door hard politieoptreden tegen demonstranten opnieuw honderden mensen gewond geraakt. In de stad Hudaida trokken enkele duizenden betogers op naar het presidentieel paleis toen ze door ordentroepen werden beschoten met vuurwapens en traangas. Agenten in Burger gooiden met stenen. Volgens artsen in het lokale ziekenhuis raakten meer dan 400 betogers gewond. De demonstranten protesteerden tegen het politiegeweld van gisteren in Thaïs. Daar vielen twee doden en honderden gewonden. In Jemen wordt al weken gedemonstreerd tegen president Saleh die al 32 jaar aan de macht is. Saleh leek zich eerst bereid tot concessies, maar de laatste tijd uit hij steeds hardere taal. Zaterdag zei hij dat hij Jemen met zijn bloed zal verdedigen. Het weer, opklaringen en weinig wind. Het is zo'n 6 graden. Overdag toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui.